Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de laatste week van december overleden in Nederland naar schatting ongeveer 3500 mensen. Dat zijn er minder dan in de voorgaande weken. Vooral door een daling van de sterfte bij 80-plussers was er net geen oversterfte, blijkt uit cijfers van het CBS. Van oversterfte is sprake als er meer mensen overlijden dan normaal is voor de periode van het jaar. In de rest van december was daarvan wel sprake. Er overleden in de andere weken bijna 900 mensen meer dan verwacht. Het is nog niet bekend waaraan zij zijn overleden. Bij vorige coronagolven werd de oversterfte grotendeels verklaard door corona. Ajax heeft woensdag vier spelers die in Portugal positief hadden getest op corona... laten terugvliegen naar Nederland. Dat is tegen de regels. Wie de spelers zijn maakt de Amsterdamse club niet bekend. En ook niet of de spelers thuis wel in isolatie zijn gegaan. Ajax dacht dat er niets aan de hand was... omdat de vier werden vervoerd met een privévliegtuig. In Groningen is geschokt gereageerd op de aankondiging uit Den Haag... dat de gaswinning dit jaar mogelijk wordt verdubbeld. Dat komt onder meer door extra vragen uit Duitsland. De Groningse gedeputeerde Van Dekken noemt verdubbeling onaanvaardbaar... en spreekt van een klap in het gezicht van de Groningers. Actiegroep Groninger Bodembeweging zegt dat lichtzinnig wordt omgegaan met de veiligheid van de Groningers. Albert Heijn haalt Iberico kaas uit de winkel omdat daarin de E. coli-bacterie is aangetroffen. De supermarkt meldt dat het eten ervan gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Het gaat om AH Queso Iberico, die houdbaar is tot 5, 6, 7, 8 of 12 januari in sommige casen zit mogelijk ook de listeria-bacterie...